Leden van Abfacabo FNV willen met een werkonderbreking protesteren tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Ze wilden eigenlijk niet in de spits, maar later op de ochtend een kleine werkonderbreking houden. Daarvoor vroeg de bond begeleiding van de directies, omdat op dergelijke acties eerder wel agressief is gereageerd door klanten van het openbaar vervoer. Die worden boos op de chauffeur als die het werk ineens stillegt. De directies wilden daar niet aan meewerken. Daarop heeft de Abfacabo besloten woensdagochtend helemaal niet uit te rijden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De actie moet tot vijf over half negen duren. Waarschijnlijk spannen de directies van de OV-bedrijven een kort geding aan om de actie te voorkomen. Bij de parlementsverkiezingen in Griekenland hebben de socialisten de absolute meerderheid gekregen. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar de overwinning van de socialistische PASOK is wel duidelijk. De verliezende conservatieve premier Karamanlis heeft zijn opponent Papandreou telefonisch gefeliciteerd. Volgens de prognoses krijgt de PASOK van Papandreou ruim 155 van de 300 zetels in het Griekse parlement. De politiek moet snel een besluit nemen over eventuele verlenging van de missie in Oeruzgan. Dat vinden Nederlandse militairen. De politieke discussies veroorzaken onrust onder de militairen en hun thuisfront, blijkt uit een rondvraag door de NOS. Ze willen ook snel duidelijkheid omdat de voorbereidingen voor een nieuwe missie nu al zouden moeten beginnen. De Nederlandse volleybalvrouwen zijn er in Polen niet in geslaagd de Europese titel te veroveren. De ploeg van bondscoach Avital Selinger verloor in Lots de finale van Italië met 3-0. Gastland Polen eindigde in een toernooi op de derde plaats door een 3-0 zege op Duitsland. Oranje aanvoerster Manon Vlier werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi.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 Woman, you make me sweat. Oh, you are so sexy. Boom boom boom.